uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Canadese provincie British Columbia zijn sinds de uitbraak van de extreme hittegolf afgelopen vrijdag meer dan 100 plotselinge sterfgevallen vastgesteld. Het gaat voornamelijk om mensen op leeftijd. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers omdat de hitte de komende dagen aanhoudt. Het zuidwesten en midden van Canada en het westen van de Verenigde Staten worden sinds vrijdag geteisterd door extreme hitte. Gisteren werd in British Columbia opnieuw een weerrecord gebroken... toen de temperatuur opliep tot 49,5 graad. Door de lockdowns hebben Nederlanders vorig jaar bijna een derde minder kilometers afgelegd dan in 2019. Het CBS meldt dat er in totaal te voet, met de fiets, auto, trein of een ander vervoermiddel 147 miljard kilometer werd afgelegd. In 2019 was dat 211 miljard kilometer. De afname kwam op het moment dat de coronamaatregelen ingingen... zoals het advies om thuis te werken en de sluiting van de horeca. Wel werd er volgens het CBS ter ontspanning meer gewandeld. Noodweer heeft in het zuiden van Limburg gisteravond tot wateroverlast geleid. Door zware buien stonden straten blank, raakten riolen overbelast... en kwamen straatstenen en putdeksels omhoog. In Eigelshoven ontstond ook een gaslek nadat een deel van een stoep wegspoelde... 40 mensen werden daaruit voorzorg geëvacueerd. Aan het einde van de avond mochten ze weer naar huis. Ethiopische rebellen van het TPLF noemen de eenzijdige staakt het vuren... die de regering maandag afkondigde een zieke grap. De wapenstilstand moet ervoor zorgen dat hulporganisaties toegang krijgen... tot de deelstaat Tigray, waar al acht maanden wordt gevochten. Volgens de rebellen weigert de regering juist humanitaire hulp in het gebied. Ondertussen breiden de rebellen hun macht in het noorden van Ethiopië steeds meer uit. Het weer verspreidt over het land valt er een bui. Het is een graad of 14. Overdag is het bewolkt en vallen er opnieuw meerdere buien. Met een graad of 16 is het vrij koel. Dit was het NOS Journaal.